Passagiers die naar de VS vliegen moeten er rekening mee houden dat ze voor vertrek uitgebreid kunnen worden onderzocht. Het gebeurt in de meeste gevallen steekproefsgewijs. Voor vluchten uit 14 landen zijn de scherpe controles voor alle passagiers verplicht. Welke landen dat zijn is niet officieel bekendgemaakt. Aangenomen wordt dat het in ieder geval gaat om Nigeria, Jemen, Iran, Soudaan, Syrië, Pakistan, Somalië en Cuba. De maatregelen volgen op de mislukte aanslag op een vlucht van Amsterdam naar Detroit op eerste kerstdag. Er worden vandaag problemen verwacht bij de invoering van de studenten-OV-chipkaart... Die vervangt vanaf nu de papieren OV-studentenkaart. Maar bij veel studenten is onduidelijkheid over die nieuwe kaart. Zo werkt de studenten-OV-chip nog niet volledig in de trein en bij sommige busbedrijven. Dus op de dagen dat studenten moeten bijbetalen voor een rit... moeten ze voorlopig nog een apart kaartje kopen. Bovendien doen nog niet alle chipkaarten het... Studenten hebben een brief thuis gekregen waarin staat wanneer ze hun kaart kunnen activeren. Op 1 februari moeten alle kaarten zijn geactiveerd. Tot die tijd kunnen studenten in het openbaar vervoer hun niet geactiveerde kaart laten zien. Een vlucht van Jamaica naar Londen heeft vertraging opgelopen omdat in het toestel een dvd'tje met islamitische inhoud was gevonden. Alle passagiers moesten het vliegtuig uit en opnieuw door de beveiligingspoortjes. Het is niet duidelijk wat er op de dvd stond. Het hoofdbeveiliging van het vliegveld in Kingston wil alleen kwijt dat het cabinepersoneel onrustig werd van het schijfje. Het weer. Het is koud bij min 10 tot min 15 graden. Plaatselijk dichte mist. Langs de kust en in het noorden enkele bui met sneeuw of natte sneeuw.